Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie slachtoffers van het vrachtwagendrama in Nieuw-Beierland komen uit dezelfde familie. Dat meldt Omroep Rijnmond. Eén van hen zou hoogzwanger zijn. Gisteren reed een vrachtwagen in op een barbecuefeest. Zes mensen kwamen in totaal om het leven en er raakten zeven mensen gewond. Verslaggever Josephine Trehi is in Nieuw-Beierland. Je ziet mensen hier ehm, naartoe komen die elkaar omhelzen en eh, huilen. Ehm, ontzettend veel verdriet natuurlijk hier. Eh, er hangen nog slingers ook eh, op de plek waar dat buurtfeest gisteren gehouden werd. En verder, die vrachtwagen is wel vannacht al weggetakeld, dus die, die is hier nu niet meer. Premier Rutte schrijft op Twitter dat het verschrikkelijk is wat er in Nieuw-Beierland is gebeurd. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn geschokt. Zij zeggen dat ze in gedachten bij de nabestaanden zijn. De mensen in Amsterdam-Noord die vanochtend hun huis uit moesten, kunnen weer terug. In de buurt daar werd een explosief gevonden. 40 mensen moesten worden geëvacueerd. Specialisten van Defensie hebben het explosief onschadelijk gemaakt. De politie onderzoekt nog van wie het ding was. Paniek gisteravond in Weert in Limburg. Daar zagen buurtbewoners twee mensen in een kanaal. Ze belden de politie. En toen die arriveerde, bleek er niets aan de hand. Het ging om een verliefd stel dat een liefdesduik had genomen. De politie heeft ze uit het water geholpen en ze gezegd dat het niet de bedoeling is om s'nachts in het kanaal te zwemmen. In Zaandam bestaat sinds kort een Oekraïense club. Speciaal voor vluchtelingen die behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. Er zijn workshops, taallessen of gewoon een goed gesprek. Dat is heel belangrijk, zeggen ze tegen NH Nieuws. I'm very miss my country, I miss my uh, city and uh, here I feel like I'm at home. We all experienced in uh, trauma and huge stress. We need to help each other, to be with, close to each other. Ja, de club wordt steeds groter. De organisator probeert een andere plek te vinden waar Oekraïners vaker bij elkaar kunnen komen. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig.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 Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is ben Wat haal je in je hoofd? Dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg.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 anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? On the time, sequence even now, Climb those stairs, do that ball move in the air. Get a puppet. Does anyone wanna go waltzing in the garden?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 Skidly do. Oh oh oh oh me. So baby I'm on my le le You can be what you want to be and falls like me Oh, oh, hot stepping money Don't get a pocket Does anyone wanna go waltzing in the garden?